uur. Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Aan alle kanten klinkt kritiek op de Russen die schoten op een kerncentrale. Vannacht openden ze de aanval op Oekraïners bij de centrale in het zuiden van Oekraïne. Daarbij beschadigden ze een van de reactoren en er brak brand uit op het terrein. Zo'n aanval kan grote gevolgen hebben, vertelt deze energiedeskundige als er een bom zou vallen op die kerncentrale. En dan kan dat zeer zware, eh, ernstige gevolgen hebben met name als eh, daarmee een bassin, wat in die gebouwen zit, meerdere bassins, eh, wordt geraakt. En dan komt er heel veel raakstof vrij en dat verspreidt zich in de omgeving. Radioactieve straling is heel gevaarlijk en kan zelfs dodelijk zijn. De NAVO noemt de aanval roekeloos. EU-buitenlandministers vergaderen nu in Brussel. Jij merkt de oorlog ook aan de pomp. De benzineprijzen zijn flink gestegen. Bij het tankstation betaal je voor een liter vandaag 2,31 euro. En je bent niet de enige die baalt van de dure olie. Ook voor vissers in Urk is het steeds duurder om uit te varen. Nou ja, daar is eigenlijk maar eh, één woord voor. Dramatische ontwikkelingen. Er zijn zelfs Urkervissers die in de haven blijven liggen. Deze visser laat zijn kotter ook aan de wal. Mensen doen er alles aan, maar op een gegeven moment dan zit je wel op een grens. En ik denk dat, die, eh, ja, dat we daar wel overheen zitten. Wat verstoken jullie in zo'n week? Wij verstoken een ton of 14, 15. 14, 15 ton is 14, 15.000 liter, hè? ja, ja. ja. De vissers hopen dat de regering bij wil springen met financiële steun. Brabantse ziekenhuismedewerkers die thuis zitten met corona wordt gevraagd om toch te komen werken. Dat doen de ziekenhuizen om te voorkomen dat operaties worden afgezegd. Sinds carnaval zitten honderden ziekenhuismedewerkers thuis met coronaklachten. En dus is het een puzzel om de roosters rond te krijgen. De Paralympische Winterspelen gaan vandaag van start. In Peking wordt de komende week gesport, ook door Nederland. En daarom krijgen de sporters nog even wat succeswensen van hun collega's. Ik wil jullie allemaal heel, heel veel succes wensen. Vergeet niet enorm te genieten van het toernooi. Ik zal kijken Jeugd Go for it. You got this. Love you all, guys. De openingsceremonie in Peking begint straks om 1 uur. Het weer nog, het is een stralende dag. Droog, zonnig, 11 graden. Het weekend zonnig, 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... Wel twee files nu op de provinciale weg de N9, Den Helder-Alkmaar... tussen afrit Egmond en Heilo 2 kilometer. Bijna een kwartier vertraging, dat komt door een auto met pech. En op de N201 Uithoorn richting Hilversum... tussen de afrit Nederhorst en Berg en Hilversum 2 kilometer... met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade.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 iedereen wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien You're wij Lekker, wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is is nog zeker niet de laatste, want wij gaan vroeg. Al Dit tot er in de hemel voor iedereen op wie Je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je hier Dit is nog zeker niet de laatste We gaan nog langer niet naar huis Maar zoals de haag gaat kraaien Doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog één keer uit het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot onze vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen of iedereen, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis, pas als de hagen klaar.